9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Franse stad Brest is een imam voor zijn moskee neergeschoten. Ook iemand anders raakte gewond. De twee werden onder vuur genomen toen ze naar buiten kwamen. Ze zijn buiten levensgevaar. De schutter ging er vandoor in een auto die later werd teruggevonden. In de buurt lag een lichaam, vermoedelijk van de schutter zelf. De imam uit Brest kwam drie jaar geleden in het nieuws omdat hij had gezegd... dat kinderen die naar muziek luisteren kunnen veranderen in een aap of een varken. Hij staat op de dodenlijst van IS omdat hij Franse moslims opriep om te gaan stemmen. De coalitiepartijen kijken welwillend naar het Amerikaanse verzoek om mee te doen aan een nieuwe missie in Syrië. Die missie zou moeten voorkomen dat het noordoosten van Syrië opnieuw instabiel wordt, maar hoe precies is niet duidelijk. De Amerikaanse ambassadeur zei in de Volkskrant dat het ook om grondtroepen gaat en dat ligt gevoelig. Maar de coalitiepartijen willen niet bij voorbaat nee zeggen... omdat ze blij zijn dat de Amerikanen nu toch in Syrië willen blijven. Oppositiepartijen reageren een stuk kritischer... omdat er geen VN-mandaat is. Het aantal rechtsextremisten in Duitsland neemt toe... en ze worden steeds gewelddadiger, zegt de Duitse inlichtingendienst. Ruim 24.000 Duitsers staan bekend als rechtsextremistisch... en meer dan de helft daarvan zou bereid zijn geweld te gebruiken. Het dreigingsniveau is hoog, zegt minister Zeehover van Binnenlandse Zaken. Het aantal extreemrechtse geweldsdelicten in Duitsland nam vorig jaar iets toe. Het waren er bijna 1100. Na de moord op politicus Walter Lübke begin deze maand... staat het gevaar van extreemrechts weer hoog op de agenda. De vermoedelijke dader is een neonazi met een lang strafblad. Het weer. Vanuit het noorden kan de bewolking zich uitbreiden, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 11 en 13 graden. Morgen lost de bewolking weer op en dan schijnt overal de zon.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 Want eh, de afgelopen maand in mei hebben ze gespeeld in de Cavern Club. Geen onbekende eh, plek voor een band als de Beatles. Want nou, ze zijn daar niet helemaal echt begonnen. Ik geloof dat ze zelfs zijn begonnen in Port Sunlight, de Beatles. dat noemen wij Port Zeeps op binnen onze familie. Dat heeft ook eh, te maken omdat mijn oudste zus daar in die buurt heeft eh, gewoond. In eh, West Kirby. Dat ligt daar ongeveer een kilometer of 15 van Port Sunlight af. Dat is niet eens zo ver. Je kan het gewoon... Het is wordt halfweg weg. Zo'n beetje die afstand. maar goed, de Cavern Club is een, een ja, vrijplaats voor bands zoals Metal Lake. Nou, daar kunnen die Engelsen wel heel erg veel van. Eh, want eh, de band heeft onder andere in Manchester opgetreden. Dat eh, was op de 19e. En op de 20e mei, dat was dan vorige maand, gebeurde dat in de Cavern Pub en de Cavern Club. En dat is dus in Liverpool. En dan ook nog een, een heel ja, een beetje een uh, luguber festival. De Spy and the Butcher Festival. Waar is dat? is gewoon hier in Nederland, in Emmen. Want daar hebben ze ook eh, gespeeld. En eh, ze zijn nog niet uitgespeeld, want ze gaan nog uh, eventjes door. Want komende week, dus na het weekend... dan zullen ze dus een optreden gaan doen bij het Rockstream Festival in Oslo in Noorwegen. En daarna gaan ze nog, nog twee dagen daarna spelen ze nog in, in Berlijn. Dus het gaat goed met die band. Dead Man on the Payroll was voor mij de nummer of het nummer van 2018. Welkom in die tweede uur. Waarbij we dus een reguliere uitzending hebben. En ja, we moeten dan toch ook wel een beetje... Ehm, een beetje eh, toch het nieuwe materiaal onder de aandacht brengen. En dat doen we met deze van Eline Man. Of Eileen Man, zoals je het eh, maar noemen wilt. En het nummer dat heet Sees It. desire to let love do what love does. He accidentally said on oh, my watch is dated. I'm on time in so many ways. Oh! He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro SS since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. Seen in his eyes, he can feel it too. Overthinking invaded all my headroom. If I wanna be bold again spectrum. There's a voice in my head that says I have to feel this moment is season. Uh, that if the stars are right above us. the best suppressor of the feeling. was miserable to form a solution. Chicken out and it leads to confusion again. Oh, my soul is trapped inside and needs to be freed. Guess my ambiguity got the best of me. He knows exactly how I feel, I can tell. Grabbed hand as I thought. If I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have eigenlijk is het een beetje waar het allemaal mee begon voor uh, Marnix Dorenstein of zijn alter ego X. Sense was dit. En eh, het begon dus in 2014. Eh, met onder andere dit nummer, Sense dus. daarvoor hoorde je Sees van Eline Man, Man, Eline hoe je het maar noemen wilt. En het is de, de EP Tantrum die niet zo lang geleden is uitgebracht. en we draaien hem ook veelvuldig hier bij Alternative FM. Eh, hetzelfde geldt ook eh, voor de single van eh, deze dame, Levi. En dat nummer dat heet Shelter. right as she said. It's the irony, these are the times. It means when I mention work, I have to go out and sing it, sing it, sing it, sing it, sing it. Oh, it's something you will never how the motion became the songs we know. And now it's time. En dat was hem helemaal. board of Call. Helemaal onbekend is eh, de band eh, zeker niet eh, voor ons. Want we hebben ergens ooit in het grijze verleden... Ten Feet of Wind... Ehm, hier ook nog in het <laughs> in ons archief eh, zitten. Ehm, dat heeft ook eh, te maken met eh, de deelname van Pieter van Vliet. Want daar gaat het eigenlijk om. Want hij is eigenlijk min of meer een beetje de, de founding father, father van de, deze band. en ja, het, Clear Memories, dat is het album wat, wat niet zo lang geleden nog uitgebracht is. Deze maand nog. En eh, nu eh, zijn ze bezig met een, eh, een tournee. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En afgelopen week waren we in de gelukkige omstandigheden dat we de boel kregen. Maar dat heeft ook weer te maken dat er ook weer een, een, lijntje loopt via Volendam. En dat heeft alles weer te maken met Frank Bond. Want wie heel goed naar de muziek luistert... en zeker ook met dit nummer wat je net hebt kunnen horen... dat was A Midsummer Night's Dream... En dat een beetje tussen haakjes met eh, Shakespeare. Dat heeft eh, weer alles te maken met de achtergrond eh, van de heer F. Bond. Want die heeft ooit een literatuurgeschiedenis gedaan. En alles met, met, dat, met dat fenomeen te maken heeft Frank Bond ook. Want een aantal nummers van Alaska... die krijgen ook een beetje zo'n literaire doorkijk. Ik zeg nou ook wel eens dat Frank Bond een van de, ja, een van de, de, de poëten is hier in Nederland als het gaat om de muziek. Nou, datzelfde kun je toch ook wel eh, zeggen voor Pieter van Vliet eh, met eh, Port of Call. en dit was het laatste werk eigenlijk wat ze hebben gemaakt. Daarvoor hoorde je Levi met Shelter. Trouwens ook een poepgoed liedje moet ik eigenlijk bij zeggen. Wat een mooi nummer is het. Als je dat goed beluistert dan, dan gaat het ook voor alles. Een beetje schuilen en noem maar op. Ja, dat, dat, dat is ook eh, bij, de, bij de titel ook wel eh, terug eh, te horen. Vorige week is die single uitgekomen van de dames van Leuna. En nu draaien we hem gewoon nog een keer Lost in This, la in this Lie. All these thoughts, they spin me around. thoughts make me doubt. These words linger in my head. These words I misread. Now. I, I, am lost in this lie. I'm lost in this lie. I'm lost in this lie. ja. En dan moet ik weer, uh, weer eventjes gaan zoeken. Want ik denk ik, gooi die schuif open. Maar elke keer eh, zit het draadje van mijn koptelefoon... die blijft dan achter zo'n zo'n ding van, van, van de schuif hangen. En dan vliegt dat dopje eraf. En dan heb ik alleen nog maar een ijzertje in mijn handen. <laughs> dat is heel erg fijn. Precursor was dit. die jongen die komt gewoon hier uit de buurt. Dus ik weer een verhoog heeft eh, nog een jaar of wat eh, geleden heeft hij nog meegedaan aan uh, de Rob Agda Award. Het was een geweldig vette show die hij toen gaf in, in het patronaat destijds. maar dit is ook alweer van een aantal jaren terug. dat nummer dat heet Desire. Uh, Moderat, zegt men, zit er tussen. Dat, tenminste, dat zegt Marcus van Dam. ik kan het nu niet aan hem vragen, want hij is zijn handen uit de mouw aan het steken... om gratis wat eten te krijgen tijdens culinair antwoord... wat dit weekend gaat plaatsvinden... Eh, doet hij samen met eh, een andere technische vriend eh, van dit programma, Martijn Luiten. Dus ja, dat krijg je als hier in, dit dorp zitten wij als vrijwilligers heel vaak in hetzelfde vijvertje te vissen. Maar hij zei, Marcus dus, dat dit duidelijk de invloed was van Moderat. Ik zeg zelfs hier en daar zelfs nog een tikje Jean-Michel Jarre zit er zelfs ook nog in. Maar dat is dan voor de fijnproevers, zeg ik er dan <laughs> maar eventjes heel uh, gemakshalve bij. Last in This Lie was eh, daarvoor eh, wat je hebt eh, kunnen horen van Leuna. Dames hebben ook een Rob Akda verleden. Toen heten ze nog Delusionals. is er nog een, een dame die nog drumde. Maar uiteindelijk hebben de dames, de, de tweelingzusjes Bruinhof, besloten... om het dan toch nog op een andere manier te doen. En ze zijn uiteindelijk met... Lost in This uh, eh, Line met uh, eh, Leuna zijn ze verder eh, gegaan. Dus de dames Bruinhof maken ook wat dat betreft sprongen. en het is ook duidelijk electro zit erin. Maar wie ook goed luistert kan toch ook wel een beetje dat vleugje wat ze zelf vinden. Een beetje IJsland ehm, zit er een beetje tussendoor. Dat, dat proef je er toch ook wel uit. Eh, eh, we, gaan gewoon even eh, vrolijk verder met dit, met dit hele verhaal. Met, met alles wat we nog hebben. bijvoorbeeld deze, de dame, Wies de Louise. Wie is dat? Dat is de dame achter Catskills. Uh, die draaien we bijna eigenlijk ook elke week sinds het moment dat dat nummer is uitgebracht hier bij Alternative FM. Maar zij heeft ook nog deel uitgemaakt van een groep en die zijn ook geen onbekende voor ons. Namelijk de Cosmic Carnival. Eh, in 2012 eh, hadden we ontzettend veel met die, met die band. Omdat ze toen hun eerste album hadden gereleased. En daarna hebben ze dat eh, nog, nog een keer gedaan. En toen werden wij er ook nog in genoemd. Fijn, dat, dat is leuk. Maar Wies Louise is gevraagd door de Cosmic Carnival om mee te doen met, dat, eh, met het tournee over eh, de muziek van Fleetwood Mac. En als er één band is die dat in eh, Nederland kan, dan is het de Cosmic Carnival wel.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 Daarvoor Dead Man's Mouth van uh, Catskills. En dat bracht de tijd op nou, 12 minuten voor 10. Dus hebben we nog eventjes. Dit is ook een nieuwe single van een band die hier uit Noord-Holland komt. Jet Papillon heet de band. En dit is de nieuwe single In Solitude. spent my nights here waiting for you so you could take me over. Cause I'm broken and wired, you'll make it better. I pay the price my soul is due. My life came down to the wire. Cause I know I'll burn in fire. Yeah, I'm going down. On my knees before the altar If my prayers deny pride A disgrace for the only father That's the Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound Twine and servitude, I'll crash down it's time to wake obeying the rules. No, I don't belong in heaven, cause I'm made all out of seven. Come take me under. I gave my life and died for truth. I'm now in hell, on my knees before the altar with my prayers denied. A disgrace for the Holy Father that's missed the divine. bound Twine and servitude are crashed down met eh, de nodige stelligheid dat dit eh, uit Noord-Holland komt. Maar ik eh, geloof dat het toch ergens anders vandaan komt. Rotterdam, als ik wat leden hier zitten te bekijken. Zoals Daniel Hagendijk, die dit bericht meteen heeft gedeeld... dat we airplay gaven aan deze band, Jet Papillen. Uh, en als ik ook een duimpje van Thomas Hartenveld zie... dan denk ik dat dit ook materiaal is wat in Bang Your Radio kan plaatsvinden. Elke woensdagavond bij Omroep Zuidplas. Dat zeg ik er dan ook maar even bij. Goed, eh, we hebben er nog eentje. Komt ook uit Rotterdam, want uh, zij is hier trouwens wel geweest. Rovaida. Haar nieuwste. Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself. And everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. For tomorrow is another day, and you just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited for too long, I guess we waited for too long. can become in the end. Everything you've lost again, again. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited for too long, yes, we waited for too long. Haar nieuwe Ego heet het eh, nummer van eh, Roevaarda. Je hoorde hem eh, hier bij Alternative FM. Straks Speel plezier met niemand minder dan Vaderveugen. En deze die ga ik onze vriend Rob H. ook eens even vragen van, of hij die, die ook wil draaien. Want ik vind hem eh, geweldig hoor. Eh, het is gewoon weer uit eh, de nationale netwerken. Dan wel, is een Engelsman. Maar goed, hij heeft Oasis ooit vormgegeven. Samen met zijn broertje Liam. Noah Gallagher. Tot aan het duurste van 10 uur.